met het NOS Het Syrische regeringsleger trekt zich na dagen van hevige gevechten terug uit de zuidelijke stad Suwaida. Het leger vocht daar de afgelopen dagen tegen de Druzen. Dat is een gemeenschap die wordt gesteund door Israël. Het Israëlische leger viel daardoor onder meer gisteren de Syrische hoofdstad Damascus aan. Ook riep de VS de regering van Syrië op om het leger terug te trekken uit het zuiden van het land. De Syrische regering meldde gisteravond al dat er een wapenstilstand is gesloten met de leiders van de Druzen. De camping van Dance Festival Tomorrowland in België gaat ondanks de grote brand vanochtend gewoon open. De bezoekers zijn vanaf 11 uur welkom. Gisteravond vloog het hoofdpodium van Tomorrowland in brand. Het grote decor was al snel niet meer te redden. Alleen het geraamte staat nog overeind. Tomorrowland begint morgen. Onder meer Martin Garrix en David Guetta zouden dit weekend optreden op Tomorrowland. Die optredens gaan volgens de organisatie ook gewoon door. Hoe wordt later bekendgemaakt? De leerkracht die in Alblasserdam is neergestoken tijdens de eindmusical van groep 8... wilde volgens de politie vermoedelijk een ruzie sussen. Die was uitgebroken tussen drie mannen. Vervolgens werd hij gestoken. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht... Veel kinderen en ouders hebben de steekpartij zien gebeuren, zegt de politie. Er zijn drie personen opgepakt. Welke rol zij hadden bij de steekpartij in Alblasserdam is nog niet duidelijk. De burgemeester van Gouda wil dat er een openbare condoleanceplek komt in de stad... na de dodelijke schietpartij daar dinsdag. Een vrouw van 39 werd toen op klaarlichte dag op straat doodgeschoten door haar ex. Veel mensen hebben dat zien gebeuren. Voor hen komt er ook nog een speciale bijeenkomst, zegt de burgemeester. Het weer, het is een rustige nacht met weinig wind en het is helder bij 13 graden. Overdag is het in het noorden bewolkt met een spatje regen.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 Don't stop the music. number counter. That number's hotter. Play the number counter. That number's hot. Play the number counter. That number's hotter. Play the number counter. That number's hotter. Play the number counter. Play the number counter. Play the number counter.